7 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De spelers van het Nederlands elftal laten zich niet langer interviewen... door verslaggevers van Veronica Insight. Onder andere aanvoerder Virgil van Dijk deelt daarover een statement via sociale media. Daarin staat dat het voetbalprogramma keer op keer te ver gaat. Afgelopen maandag zei vaste analist Johan Derksen dat het wel meevalt met het racisme in Nederland. En hij vergeleek een als Zwarte Piet verklede man met Black Lives Matter demonstrant Aquasi naar eigen zeggen als grap. Een aantal adverteerders kondigde daarop aan te stoppen met de sponsoring van het programma. En nu is er dus ook een statement van de Oranje Mannen en Vrouwen Internationals. Het Openbaar Ministerie heeft tot 20 jaar cel geëist tegen zes terreurverdachten voor het voorbereiden van een aanslag in Nederland. Volgens de officier van justitie wilden de zes een aanslag van het formaat Parijs plegen. De mannen hadden volgens het OM de Gay Pride, een nachtclub of een legerbasis als doelwit. Tegen hoofdverdachte Hardy N. is 18 jaar cel geëist. Het OM eist een hogere straf van 20 jaar voor een van zijn handlangers... omdat hij bij zijn aanhouding probeerde te schieten op de politie. Tegen de andere vier zijn straffen tussen de 8 en 15 jaar geëist. Het kabinet wil kinderkoop strafbaar stellen. Daarvan is sprake als wensouders met een gift, belofte of dienst... proberen een vrouw over te halen om hun een kind te geven... Met de wet wil minister Dekker voorkomen dat vrouwen vanwege het financiële voordeel besluiten om draagmoeder te worden of een kind af te staan. Het geven van een redelijke onkostenvergoeding blijft wel toegestaan. De Universiteit Twente heeft vanwege fraude 280 examens ongeldig verklaard. Het ging om een examen dat vanwege het coronaprotocol per video moest worden afgenomen. Hoe de fraude werkt is niet bekend. Wel is duidelijk dat studenten onderling informatie hebben uitgewisseld.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 ja, van Mios kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM.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 Goedenavond, Zandvoort. 19 juni. Bijna de langste dag. Dit is ZFM. Welkom in Zandvoort. Met vanavond alleen maar Soft Soul tot de klok van 8 uur zoals deze van Rufus en Chaka Khan. Sweet Thing. can't believe this shit. I ran downstairs, looked in the closet, looking for that. said a prayer, cause only God knows what I'm gonna do. What I saw was enough to drive a preacher wild. I'm in the hall, contemplating, not in my own damn house. What about she was creeping with another man? the download happening to me all over again. And then I turned the sound. Something going on up there upstairs. Cause I know and no one else lives here. As I get closer to the stairway het eerste uur al. The Isley Brothers. Contagious. Ja, prachtig. Gaan we gewoon lekker door met rustige, zwoele muziek zoals deze van Billie Holiday. Lekker oud nummer wat ze opnieuw uitgebracht hebben. Speak Low, het origineel is 1952. Maar dit is van afgelopen zomer. ships adrift, we're swept apart too soon. Speak low. tomorrow is I find Tops, Just Can't Walk Away. En daarvoor hoorde je 1952 Speak Low, Billy Holiday. Ja, hier bij ZFM waar het bijna half acht is. Er is er natuurlijk eentje die nooit mag ontbreken als je soft soul gaat doen. Dat is die ene Marvin Gaye. Ik heb een mooie live opname van hem. Hier is hij. come in here, baby. That's all, that's all. That's all, baby. What you say, baby? Leave my shirt. But baby, no. I won't. what you say, baby. Oh, oh. <laughs> come on, little baby. Let me turn the music way down. Let me turn the record play low. I wanna talk to you real good. Turn the music down, baby. This is a good station, too, baby. Don't think it sounds bad. Oh, Lord have mercy. Oh, God. Come here, little baby. Let me get, let me grab me, baby. Baby. Let me turn the lights down low, baby. Come on, baby. Let me turn the lights way down. 我里面开的 lights off，baby。 Braxton hier bij ZFM. 1,55 meter groot in de 60 inmiddels. Maar het blijft lekker. En daarvoor natuurlijk geniaal Marvin Gaye. En we blijven nog een beetje in die soul-tijd met de jaren 90. Quincy Jones, James Ingram. En je geweldige 100 Ways. Hier bij ZFM waar het 20 voor 8 is. because hier bij ZFM, waar het kwart voor acht geweest is. Op deze speciale ja, uitzending, een uurtje lang, alleen maar soft soul. Zoals deze van Earth, Wind Fire. Een van de mooiste. The Way of the World. Goedenavond, Zandvoort. Elements of the Universe. Earth, Wind and Fire. Hier bij ZFM, waar het al bijna 7 voor 8 is. Dus we gaan alweer naar het einde van dit uurtje Soft Soul hier bij ZFM. Ja, en dan eindigen we natuurlijk gewoon met een van de betere. En dat is James Brown. If I Rule the World. Daar is hij. if I rule the world. Every day would be like the first day of spring. Every voice would have a new song to sing, but sing of the joy. would bring if I rule the world. Every man would be as free as a bird. Every voice would be a voice heard, take my word, and we'll treasure. each day that occurs. My world is such a beautiful place where we would weep and seek such wonderful dreams. me James Brown. En dat was het dan voor vandaag. Drie uur lang eh, welkom in Zandvoort. Eh, het is acht uur, nog steeds 20 graden buiten. En eh, ja, het was een heerlijke dag. En het wordt nog veel beter, want het wordt gewoon echt tot 29 graden volgende week. Maak er een mooie week van. Luister dit weekend ook gewoon naar ZFM. Morgen vroeg uh, is Toebakken weer. Straks trouwens, vanaf 9 uur, zie het. En dan morgenmiddag weer Albert-Jan en Rob Harms. En vergeet niet, zondagochtend drie uur lang jazz van 10 tot 1. Dus dat is gewoon hartstikke lekker. En eh, maak er iets leuk weekend van. En ik eh, hoor je graag terug. Ik ben er denk ik volgende week vrijdag weer. Gewoon van 5 tot... Uh, nou, ik gewoon 7. Normale uitzending. En dan is het om half 6. Natuurlijk, liefst uitstand wordt er ook weer. Tot dan. Maak er iets leuks van.